tot lokaal 26 graden, in de rest van het land 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Randstad staat er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij het knooppunt Bresseplein 2 kilometer. Heeft te maken met het ongeluk op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Bresseplein en Rotterdam-Krooswijk staat 3 kilometer. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht.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 Dat is een stijging van bijna 2,5 procent. Er worden vooral meer oranje tompoezen en chips verkocht dan in een week zonder WK, zegt marktonderzoeker GFK. Als Nederland de WK-finale haalt, kan volgens GFK de extra omzet uitkomen op in totaal 72 miljoen euro. Dan hebben de supers evenveel extra omzet als tijdens het meest succesvolle toernooi tot nu toe, het WK van vier jaar geleden. Het lijkt erop dat gouverneur Joko Widodo van Jakarta de nieuwe president van Indonesië wordt. In de exit polls krijgt hij meer stemmen dan zijn concurrent, ex-generaal Prabowo Subianto. Maar zowel de partij van Widodo als die van Prabowo heeft de overwinning opgeëist. Widodo, die in de volksmond Jokowi wordt genoemd, staat bekend om zijn aanpak van corruptie, terwijl Prabowo, als oud-schoonzoon van Suharto, juist meer banden heeft met het oude regime in het land. De stembureaus sloten vanmorgen om 8 uur Nederlandse tijd. De officiële uitslag wordt rond 21 juli verwacht. Een piloot van Transavia heeft in Turkije alle passagiers uit zijn vliegtuig gezet. Dat deed hij omdat tientallen passagiers agressief waren tegen de stewardessen. Het incident was anderhalve week geleden en is nu pas bekendgemaakt. De piloot vroeg bij het vertrek uit Turkije vijf mensen om ergens anders in het toestel te gaan zitten, omdat dat beter was voor de gewichtsverdeling. De vijf weigerden dat en werden agressief. Andere passagiers bemoeiden zich ermee en belaagden de stewardessen. Daarop besloot de gezagvoerder iedereen van boord te zetten. Het weer bewolkt en in het midden en zuiden van het land valt langere tijd regen. In het noorden en noordwesten wat buien, maar verder vaker droog en klaart het soms op. In het noordoosten wordt het 23 tot lokaal 26 graden. In de rest van het land wordt het 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.